Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. Het kabinet heeft nog niet besloten tot een verplichte coronatest voor reizigers die vanuit Zuid-Afrika in Nederland aankomen. De maatregel wordt wel overwogen en ook voor reizigers uit andere landen die op een zeer hoog risicolijst staan. Om een verplichte test bij aankomst in Nederland mogelijk te maken moet de wet worden aangepast. De politie heeft een man aangehouden die wordt verdacht van fraude met een coronatest en valsheid in geschriften. En een medewerkster van een commerciële teststraat die de vervalste test zou hebben geregeld. De man krijgt ook nog twee boetes. één voor belediging omdat hij een trui aan had met een voor de politie beledigende tekst. En voor bedreiging omdat hij hoestte in de richting van de agenten en zei dat hij corona had. Tegen vijf verdachten van een groepsverkrachting in Den Bosch zijn gevangenisstraffen geëist van twee tot vier jaar. Tegen een zesde verdachte eist het Openbaar Ministerie 16 maanden. De mannen zouden in een garagebedrijf twee meisjes van 15 hebben verkracht. Volgens het OM gingen ze uiterst grof te werk. De uitspraak is eind januari. Michael Nesmith, zanger en gitarist van de voormalige Amerikaanse popgroep The Monkees, is overleden. Eind jaren 60 had de band een eigen tv-show en een aantal hits met onder meer I'm a Believer. Michael Nesmith had daarna nog een solo-carrière. Hij is 78 jaar geworden. Het weer in het zuiden en westen van tijd tot tijd regen. In Limburg natte sneeuw. In het noorden en oosten opklaringen. Het kwik daalt tot min 1 tot min 4 graden. Lokaal ontstaan er mistbanken.